uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Veilig Thuis zegt sorry tegen twee zussen. De twee vrouwen uit Den Haag waren jarenlang slachtoffer van huiselijk geweld. Advies- en meldpunt Veilig Thuis zegt nu dat ze het gezin niet genoeg in de gaten hebben gehouden. Een van de zussen vertelt wat er misging. Wat ze vooral hebben gedaan is eh, dat ze gesprekken met mijn vader hebben gevoerd. Ze hebben ons niet eens apart genomen. En eh, ik weet nog wel, mijn vader is helemaal geen verbloemen dat er niks aan de hand is, dat het goed komt. En toen zei een medewerker van ja, jullie vader is de beste vader ter wereld en jullie moeten hem koesteren. Sinds 2011 kwamen er jarenlang meldingen binnen over het gezin. Veilig Thuis moet daarop reageren, maar dat gebeurde te weinig. Het is voor het eerst dat de organisatie excuses aanbiedt aan slachtoffers. In de regio Koblenz in Duitsland worden nog ongeveer 170 mensen vermist na de overstromingen. Ze denken dat er nog lichamen gevonden gaan worden op plekken waar de hulpdiensten nu nog niet bij kunnen, omdat het water te hoog staat. Geen groot roze maandagfeest in Tilburg dit jaar, maar wel een bijzondere actie in een woonwijk. Daar heeft bijna iedereen vandaag een regenboogvlag uithangen. Het idee komt van Anne en Inge. Kijk, wij dachten we kunnen zelf natuurlijk die vlag uithangen en dan zijn wij dan het roze gezin wat dat dan doet. Maar het mooie is juist dat al die andere buren ook meedoen. Echt heel tof. Ik, heb net over de stoep, ik was eh, emotioneel. Ja, ontroerd. Als het aan Elmer ligt, hoeven we de Olympische Spelen niet meer te kijken. De hoogleraar van de Universiteit in Groningen heeft al uitgezocht hoeveel medailles we pakken. Zijn er een hoop, 34 in totaal, waarvan 12 keer goud. Nou, we hebben een model gemaakt eh, dat gebruik maakt van de WK-uitslagen in de afgelopen jaren. En op basis daarvan voorspellen we de medailles, eh, niet alleen voor Nederland, maar voor alle deelnemende landen. Ja, en als het waar is, dan worden het voor Nederland de beste Spelen ooit. Het weer nog. Een heldere avond voor de boeg. Vannacht wordt het wel fris. 9 tot 13 graden. Morgen een mooie zomerdag. Droog, zonnig en een graad of 22. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio rijdt het langzaam op de N247. Vanuit Amsterdam naar Hoorn kom je in de file tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.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 Tweede nummer in de show, zoals gebruikelijk altijd bluegrass muziek. En ik heb nu muziek voor je klaarstaan van een formatie die al 27 jaar bestaat. Ze hebben diverse awards op hun naam staan en ze komen uit Kingsport, Tennessee. Ze zijn met z'n vijfjes en ze heten Blue Highway. anyway, dit is Dear Kentucky. I miss the home place on the hillside And the smell of apple blossoms in the air I miss daddy's stories by the fireside And my mama's voice as she kneeled in prayer I'm leaving for dear Kentucky this time of year Kentucky. recht aan bluegrass muziek van Blue Highway. Dat was Dear Kentucky. We gaan voor de eerste keer in onze digitale brievenbus via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd uit Australië. Begin dit jaar werd het debuutalbum van de 17-jarige Brianna Dimsdale uit Brisbane uitgebracht. En vrij recent een nieuwe single die je nu gaat horen en die heet Why Did I Fall For You. Another letter stained with teardrops from my eyes. The goodbye is the saddest song, but I can. Brianna Dinsdale uit Australië met Why Did I Fall For You. En van Australië ja, gaan we toch een klein beetje naar Nederland. Ze komen weliswaar uit Engeland, maar we hebben ze toch in Nederland eh, in ons hart gesloten. Helaas is de ene helft van dit duo niet meer onder ons, maar hun muziek blijft natuurlijk altijd bij ons. Dit is Grant en Forsyth en Keep It Counting. Stetson hat But lately she's come right of thinking Being conscious where it's at She didn't know what she was missing Till I said, honey, turn the dial Now she's a fan of Alan Jackson Kenny Chesney dropped her a while So keep it cool, keep it cowboy, keep it country mess. We'll tell them take their job and shove it. We found a better way of life. That's right, darling. So keep it cool, keep it cowboy, keep it country. it's cowgirl, that's when it's country. Keep it country, everybody. That's right. Follow our official playlist on Spotify. Nashville Radio Show. Well, down at the factory, I'm up never late way. I give a hundred percent, I don't ever stop. Till Friday evening when I punch that clock. Then I disappear until the week is through. And you'll never guess who I turn into. I'm a honky-tonk superman. gingen naar 1993 en dat deden we met Aaron Tippin en de Hunky Tank Superman. En we gaan nu eens even kijken wat er uit onze Nashville fruitautomaat komt rollen. De Nashville fruitautomaat. De jaren 70. Vrouw. Engelstalig. Dit is de plaat uit de Nashville fruitautomaat. Ach, Loretta Lynn. Dit is de Coal Miner's Daughter. Nashville Radio Show. Well, lekker 1971 was dat Loretta Lynn en Cole Miner's Daughter. We gaan verder met muziek van onze maand. maandartiesten Brooks and Dunn. In 1994 bracht dit duur hun derde album Waiting on Sundown uit. Dit werd geproduceerd door Don Cook en Scott Hendricks. En op dat album staan drie nummer 1 hits waarvan ik deze de mooiste vind. Het is ook te vinden op hun album Reboot, maar dan zingen ze samen met Ashley McBride. Maar dit is het origineel. You're Gonna Miss Me When I'm Gone. Dit is de Nashville Maandartiest. I'm still hurting from last time. You walked on this heart of mine. I can't find much to believe in. You let me down so many times. heaven knows how much I love you But I'm tired of holding on You better kiss me You're gonna miss me when I much chance we're gonna make it. If I'm the only one who's tried. you You're Gonna Miss Me When I'm Gone. Nou, wij zijn nog lang niet weg, want bij de National Radio Show hebben we nog heel veel muziek voor je klaarstaan. Zoals de nieuwste single van Danny Vera.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 Zoals dit nummer van het album Old Fashioned is dit Kyle Jennings en Born Again Again. just a hit on the preacher's daughter. Mama grabbed my ear, drug me to the altar. First time under that holy water, might have been 12 years old. Later that summer, I got small town bored. Stole a pack of Marlboros from a Burley store. Mama caught me in the barn, stomped my butt to the floor. And it's back to that hole come from under daddy's roof and mama's fried chicken late nights, bar fights, whiskey, and women thinking no way in hell I could ever be forgiven till the night I lieve country, outlaw, Amerikanen of country rock houdt... dan zit je goed bij deze zanger die geboren is in Polen. Maar al heel wat landen zijn thuis mocht noemen. Hij woont tegenwoordig weer in Wenen waar hij al eerder woonde... en stuurde zijn muziek op naar ons. Dit is Mark Miner en Over. Still got in my So I won't leave this bar Even though you tell me that I should go so was Mark Miner en Over. En we gaan naar het Spotlight album van deze week. En die komt uit 1997 en heet Shaking Things Up. En is van Laurie Morgan. Ehm, zij bracht haar zesde studioalbum toen uit. Dit album dus. En dat is geproduceerd samen met James Stroud. Die onder andere ook met Carlene Carter samenwerkte. Laurie kreeg de muziek met de paplepel ingegoten. Haar vader was countryzanger George Morgan. En zij is de weduwe van Keith Whitley. Je gaat nu achter elkaar ga naar de eerste twee nummers die ik, heb voor je uit, die ik voor je heb uitgezocht. En dat is I'm Not That Easy To Forget en daarna Shaking Things Up. Dit is het Nashville Spotlight Album. You think when you walk out that door, you'll never think about me anymore. So sure that you got it all figured out. You always forgotten my birthday. never could remember my dog's name. And there's one more thing you forgot. twee eerste nummers van het Spotlight-album Shaking Things Up van Laurie Morgan. En in de tweede uur hoor je ook nog twee nummers van het album voorbij komen. Nu ga ik eerst even heel stil genieten, want ik vind dit zo'n mooie plaat. Dit is Home Free en Dive Bar Saints. Midnight Confessions Whiskey Therapy Sessions Buying drinks to buy some time Beneath the stained glass neon lights While the bartender listens As long as you're tipping It's a place to heal And a place to hurt After a long week of hell It's like Sunday church You'll hear dirty jokes And the gospel truth jukebox choir singing in a corner booth. We're here every weekend. Bring your burdens, bring your pain. Everybody's welcome at the Church of the Dive Bar Saints. Yeah. Well, the bar top's been baptized in spilled beer and cheap wine this congregation doesn't judge, but they take your keys if you had too much. They got your back here. Got your back. That's why we keep coming back here. It's a place to heal and a place to hurt after a long week of hell. It's like Sunday church. You'll hear dirty jokes and the gospel truth singing in the corner booth. We're every weekend bring your burdens, bring your pain. Everybody's welcome at the church of the dive bar saints. Yeah, the dive bar Sunday church. You'll hear saints. Everybody's welcome at the church of the dive bar saints. A Nashville country classic. life is just a crazy dream. Every breath I take, I'm hoping that you're hoping that I'm hoping you return to me. and spuddled up and fill me with your charm. I get dizzy in the head and then it's seeming that I'm dreaming. I'm locked in your love. just a crazy dream. Every breath I take, I'm hoping that you're hoping that I'm hoping you return to me. 1957 alweer. Lovin' Brothers and Hoping That You're Hoping. We gaan naar 2000 voor muziek van Billy Ray Cyrus. Die natuurlijk allemaal kennen van Achy Breaky Heart. Maar heeft nog veel meer muziek uitgebracht. Zoals deze die je nu gaat horen. Dit is You Won't Be Lonely. I know you've seen all your dreams turn to dust. I know your heart's been left in the rain to rust.